Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De gemeente Haaksbergen vindt dat er vorig jaar geen fouten zijn gemaakt... bij het verlenen van een vergunning voor het evenement met de monstertruck. Een truck belandde bij een stunt in het publiek... waarbij drie doden vielen en 28 mensen gewond raakten. Vorige maand zei de bezwaarcommissie van de gemeente... dat de burgemeester de vergunning nooit had mogen verlenen. De gemeente neemt dat advies dus niet over. De advocaat van de slachtoffers vindt dat vreemd... omdat het zo'n duidelijk advies is. Colombia stopt met onmiddellijke ingang met luchtaanvallen op kampen van de rebellenbeweging FARC. De regering wil de strijders belonen voor de voortgang die bij de vredesonderhandelingen is geboekt en voor het naleven door de FARC van een eenzijdige wapenstilstand. De maatregel geldt voor een maand, maar kan worden verlengd als de FARC zich aan zijn bestand houdt. In de nieuwste peilingwijzer is de daling van de VVD tot staan gekomen. De PVV en D66 leveren iets in. De drie partijen zouden nu even groot zijn. Daarna komen CDA, SP en PvdA. Het vertrek van Opstelten en Teven is een week voor de statenverkiezingen nog niet meegenomen in de peilingen. De peilingwijzer is een samenvoeging van de politieke barometer, de stemming, peil.nl, TNS Nipo en INO Research. Autocoureur Guido van der Garde heeft zijn rechtszaak tegen Formule 1-renstal Sauber gewonnen. Van der Garde was vorig jaar testrijder bij het Zwitserse team en zegt dat hij ook een overeenkomst als wedstrijdrijder heeft. De Australische rechter gaf hem daarin gelijk. Of hij komend weekend, wanneer het Formule 1 seizoen begint, ook echt voor Sauber gaat racen is de vraag. Het team vindt het een bezwaar dat hij nog geen stoeltje heeft en nog niet in de auto heeft gereden. Het weer, eerst kans op mist. Verder vandaag zon, vooral in het noordoosten. Het wordt 9 tot 11 graden. Morgen vooral zon in het zuidoosten en dan wordt het 11 tot 13 graden. Vanaf vrijdag is het minder zacht. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad valt het over het algemeen wel mee met de drukte. Dit zijn de files van 3 eh, kilometer of langer. De A1 richting Amsterdam voor het knooppunt Hoeverlaken 4 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht, eh, daar staat eh, tussen knooppunt Empel en Zalbommel 5. A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude 3 en 3 kilometer op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere Poort. A7 Horen-Zaandam bij Zaandijk ook 3 kilometer en 4 kilometer op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Hoeverdorp.